10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Protesterende boeren zijn niet van plan om dinsdag de parkeerinstructies van de gemeente Den Haag op te volgen. De gemeente wil dat de boeren hun trekkers bij het ADO-stadion parkeren. Daarna mogen ze naar het Malieveld om daar te protesteren. Maar RTVO schrijft dat de boeren van plan zijn toch met hun trekkers naar het Malieveld te rijden. Doen ze dat inderdaad, dan komt het verkeer in het centrum van Den Haag dinsdag vast te staan. Bij werkzaamheden aan het stadhuis in Bolsward is gebleken dat de bouwkundige staat van de toren zo slecht is dat het bovenste deel eraf moet. Het gebeurt morgenochtend al. De draagconstructie is aangevreten door de bonte knaagkever. Een masker van Star Wars-personage Darth Vader... heeft omgerekend ruim een miljoen euro opgebracht op een veiling. Het masker is gebruikt in de Empire Strikes Back uit 1980... het tweede deel van de drie oorspronkelijke Star Wars-films. Volgens het Veilinghuis droeg Darth Vader dit masker... toen hij held Luke vertelde dat hij zijn vader is. Dat masker is gemaakt van kunststof en schuimrubber. Vooraf was het geschat op maximaal een half miljoen dollar. Dat is dus ruim verdubbeld. Boze fans van voetbalclub Roda JC hebben de beoogde nieuwe eigenaar van de club, de Mexicaan Mauricio Garcia de la Vega, uit het stadion verjaagd in Kerkrade. De hingen in het stadion als spandoeken met leuzen zoals Higo de Puta, dat betekent hoerenzoon. En in de rust pakte een groep supporters hem vast en duwde hem het stadion uit. Daarna ontstond een opstootje met de politie. Waar Garcia nu is, is onduidelijk. Hij maakte deze zomer bekend dat hij de club wilde kopen. En ook dat hij de tekorten zou aanvullen. Volgens fans heeft hij het nog niet gedaan en ze geloven ook niet dat hij dat gaat doen. Het weer. Vanavond en vannacht trekken van west naar oost buien over het land...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 nou ja, plastic tegenwoordig meer. Maar hij kan het er wel op hoor. Jawel. En oh, of je het met me eens bent, moet je gewoon even luisteren. Het komende uur, een uur lang non-stop in de mix. Hij heeft eventjes kunnen oefenen op social radio. Ik weet niet of dat helemaal gelukt is, dus ja, we gaan hem het eh, vuur aan de schoenen hier leggen. The one and only, DJ Dion City. hier nu live in de studio. See it in the house. En je weet het, schuif die tafels maar aan de kant hoor. Er mag gedanst worden. Klein beetje chance, ook altijd leuk. See it out, make the noise. Move that body. move that body. here. Met de one and only DJ Dion Sydney. Live hier in de mix. Thank you. song, it doesn't know me. She's looking at my kids like I'm bossy. Hey, yo, Sean. Hey, so when me spitty funny with it, maybe gala get with it. Spitty funny with it, maybe gala get. When me spitty funny with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble, that's a trouble. Why you give me this something now? Turn it around and bring it. You're pressing it back on and on. If I push that button, my girl, don't bother go and timid. Once you broke out, broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base, step London and me done Egypt. Is it? Bossy, bossy bossy, bossy, bossy, bossy. Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy. Bossy bossy. Bossy, man, I'm bossy. I make a gal melt like a toasty. I've been this way some day, and I write for myself, no ghosting. Needs a boy got money in a bank on Ready for roll and raise up this tank on Got the girls from Taiwan to Hong Kong The girl them champion In it, in it, in it, in it, in it, in it, in it, in it, in it, in it, in it pretty, with the body, shut down in the city, with me bad girl pass it. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun weed. Man want wine behind me, me have to move kind of thing. I'm looking for a brother with a hella pound. Oh seven nine, baby, I'm a hammer to the top. Bossy, bossy, Godfather, and a OG, and a half humble, and a bossy. Fling around a rhythm like it's so free. Bossy, house on the post G. My money so long it doesn't know me looking at my kids like I'm bossy. I fly around the world cause I'm bossy. Bossy, bossy. Godfather, man, I'm OG. Man, I'm half humble, man, I'm bossy. Fling around a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. looking at my kids like I'm bossy. I fly around the world cause I'm bossy. Cuba. Boom, boom, boom. work hard, get that bag, get that cheddar, get that bag. Every day, get that bag. On the hustle. get that bag. la muñeca, por favor. Rubia no me entiende si yo le hablo en español. Pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación. Ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión. Bailalo por obligación. The old Sit think I like it. Become my hero, be my fantasy. I like fantasy. Break all the rules and dangerously. I like you op jouw CFM Zandvoort. Oeh la la. Alweer twee uur voorbij. Dat gaat nog eh, een potje rap. En samen met DJ Dion Sydney was het hier. Volgende week, vrijdag 9 uur sharp, zijn we weer bij met een frisse, fruitige Hou me hier gewoon lekker op jouw 106.9, 104.5 en natuurlijk ook via Ziggo. Ik zeg, blijf lekker binnen. Koud, vies, geur, nat weer. En een warme radio.